Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet mag het aantal vluchten op Schiphol dit jaar nog omlaag schroeven. Verschillende luchtvaartmaatschappijen waren naar de rechter gestapt... omdat ze vonden dat eerst moet worden gekeken naar andere manieren... om overlast en uitstoot omlaag te krijgen. De rechter is het daar dus niet mee eens. Minister Harbers is blij. Met deze uitspraak kunnen we verder. Eh, dat betekent wel dat er nog heel veel stappen eh, te zetten zijn. Eh, de rechter heeft gezegd, je mag dit na 31 maart volgend jaar invoeren. Maar dan moeten we bijvoorbeeld goed kijken hoe dat matcht met dienstregelingen van de luchtvaartmaatschappij. Nou, dat zijn allemaal van die stappen waar we nu eh, mee verder gaan om dit uit te voeren. Omwonenden klaagden de afgelopen jaren veel over de overlast van alle vliegtuigen die overvlogen. De uitspraak in het Marengo-proces wordt uitgesteld. Eerst zou die zijn op 20 oktober, maar omdat de zaak heel groot en moeilijk is... redden de rechters het niet om voor die tijd met een uitspraak te komen. Wanneer die dan wel is, is nog niet bekend. De Marengo-zaak gaat over Ridouan Taghi en 16 andere verdachten. Ze worden ervan verdacht lid te zijn van een criminele drugsbende... en van liquidaties in de onderwereld. In het Catharina ziekenhuis in Eindhoven is de eerste hulp gesloten. Het heeft te maken met een grote stroomstoring. Sinds vanochtend hebben ze daar geen stroom meer. Bij graafwerkzaamheden is een kabel geraakt. Ook geplande operaties en afspraken gaan niet door. Het is niet bekend wanneer de boel weer gefixt is. En Twitter en Meta, het bedrijf achter Facebook, hebben ruzie. Twitterbaas Musk wil zijn concurrent voor de rechter slepen. Want er zijn de laatste tijd een hoop oude Twitter-medewerkers naar Meta gegaan... zegt verslaggever Nando Kastelein. Volgens Twitter hadden deze medewerkers toegang... en hebben ze al toegang tot bedrijfsgeheimen. En precies die medewerkers van Twitter zouden nu bij Meta en Threads werken. Threads is een nieuw platform dat Meta deze week lanceerde. Dat is bedoeld als alternatief voor Twitter, waar de laatste tijd veel gedoe is. Krijg je nog het weer? Lekker zonnig en warm vandaag. In het noorden is het een graad of 25. In Brabant en Limburg kan de thermometer de 30 graden aantikken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.